Marnik Sampersen met het NOS-journaal. De Turkse president Erdogan gaat aan de leiding bij de verkiezingen. Dat zei de kiescommissie rond 2 uur Nederlandse tijd... toen zo'n 92% van de stemmen was geteld. Op basis daarvan zou Erdogan ruim 49% van de stemmen hebben gehaald. Zijn tegenstander, oppositieleider Kılıçdaroğlu, Darolo, staat op bijna 45%. Hij zegt dat Erdogan niet het resultaat heeft behaald dat hij wilde. Als geen van beide kandidaten meer dan 50% haalt... volgt over twee weken een tweede ronde. Frankrijk levert de komende weken nieuwe militaire steun aan Oekraïne. Het gaat om tientallen lichte tanks en panzervoertuigen. Is bekendgemaakt na een ontmoeting tussen president Macron en de Oekraïense president Zelensky. De twee spraken elkaar gisteravond tijdens een diner in Parijs. De Fransen gaan ook Oekraïense soldaten trainen. Zelensky en Macron riepen in hun gezamenlijke verklaring op om nieuwe sancties in te stellen tegen Rusland. In het IJsselmeer is afgelopen avond een lichaam gevonden. Mogelijk gaat het om de vermiste man die zaterdag op een zeiljacht overboord sloeg... toen hij werd geraakt door een giek. Een tweede opvarende sprong achter hem aan, maar kon hem niet vinden. Het slachtoffer moet nog worden geïdentificeerd. Sinds zaterdag werd bij Enkhuizen naar de vermiste man gezocht met onder meer sonarapparatuur. In Spanje is Barcelona voor het eerst in vier jaar landskampioen geworden. De ploeg won met 4-2 uit bij stadgenoot Espanyol en is daardoor niet meer te achterhalen. Frenkie de Jong speelde de hele wedstrijd. Het is het 27e kampioenschap voor Barcelona. Het weer, wolkenvelden trekken over het land. Het koelt af naar een graad of 8. Overdag vooral in het oosten af en toe zon. In het westen meer bewolking en later ook regen.